Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft telefonisch overlegd met zijn Egyptische ambtgenoot Shukri en de Israëlische minister Gans. Met allebei besprak hij hoe er meer humanitaire hulp kan worden geleverd aan de Gazastrook. Gisteren meldde de VN-hulporganisatie dat er vandaag geen hulptransporten mogelijk zijn omdat de telefoonverbindingen in de Gazastrook zijn uitgevallen. In het gesprek met Gans zei Blinken ook dat Israël iets moet doen tegen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever tegen Palestijnen. Het Israëlische leger meldt het lichaam te hebben gevonden van iemand die door Hamas was gegijzeld in de buurt van het Al-Shifa ziekenhuis. Het zou gaan om een vrouw van 65 die op 7 oktober uit een kibbutz werd ontvoerd. Een legerwoordvoerder zegt dat zij is gedood door Hamas-terroristen in de Gazastrook. Voor zover bekend is de vrouw de eerste gijzelaar die door het Israëlische leger gevonden is. Bij de terreuraanval op 7 oktober werden volgens Israël 242 mensen ontvoerd. Tot nu toe heeft Hamas vier gijzelaars vrijgelaten. Bij het Britse ministerie van Defensie heerst een cultuur van seksisme en intimidatie... schrijven 60 vrouwelijke medewerkers in een interne brief. Volgens de vrouwen gaat het om betasting en wangedrag, onder meer door hooggeplaatsten. De beschuldigingen schetsen het beeld van een door mannen gedomineerd bolwerk... waar vrouwen zich onveilig voelen. De briefschrijvers zeggen dat er van bovenaf niet wordt ingegrepen. Het Britse ministerie van Defensie zegt in een reactie ernstig bezorgd te zijn... en belooft de misstanden aan te pakken. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 0 en 4 graden. Overdag geregeld zon. In het westen kan een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Met zaterdag vooral in de middag regen.